Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Socialisten hebben oud-partijleider François Hollande gekozen tot hun presidentskandidaat. Komend voorjaar neemt hij het op tegen zittend president Sarkozy... die overigens nog niet officieel bekend heeft gemaakt dat hij herkiesbaar is. Hollande won in de tweede ronde van de voorverkiezing van zijn tegenkandidaat Martine Aubry. Hij kreeg 56% van de stemmen tegenover 43% voor Aubry... Hollande zei dat hij de Fransen wil verenigen en dat hij een gewone president zonder allure zal zijn. Aubry feliciteerde hem gisteravond met zijn overwinning en zei dat ze Hollande vanaf nu volledig zal steunen. Strijders van de nieuwe machthebbers in Libië hebben de stad Beni Walid ingenomen. In het centrum van de stad, ten zuiden van Tripoli, is de nieuwe Libische vlag gehezen, zei een kolonel van het nieuwe regime. Strijders begonnen gisteren een nieuwe aanval op Beni Walid. Een van de laatste steden waar troepen van de verdreven dictator Gaddafi nog stand hielden. Een paar dagen geleden was de luchthaven van Beni al ingenomen. De stad was sinds september omsingeld. In een gevangenis in Venezuela houden gedetineerden sinds vrijdag ongeveer 60 bewakers gevangen. De gijzelnemers eisen dat ze worden teruggebracht naar andere gevangenissen. Veel gedetineerden werden de afgelopen weken overgeplaatst naar een cellencomplex in de Venezolaanse deelstaat Carabobo. Een aantal gevangenen is inmiddels teruggebracht, maar dat zijn er volgens de gijzelnemers veel te weinig. In de 34 gevangenissen in Venezuela is ruimte voor zo'n 14.000 gevangenen, maar er zitten er ongeveer 50.000. In België zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje om het leven gekomen. Hun toestel stortte neer bij het plaatsje Teu in de buurt van Luik. Waarschijnlijk waren de twee een vlieginstructeur en een leerling... Hun vliegtuigje was net opgestegen en had vermoedelijk te weinig snelheid. Het weer, kans op mist, minima tussen 3 en 7 graden. Overdag eerst bewolking, maar later breekt de zon wat vaker door.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 If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow are you thin enough to slide through. Don't let nothing ride you one.